Freddy van met het NOS-journaal. De politie heeft vanochtend in Urk bewust niet ingegrepen... toen een journalist van Omroep Pound werd getrapt door een kerkganger... en op hem werd ingereden. De journalist heeft aangifte gedaan. De gemeente Urk, de politie en het OM schrijven in een gezamenlijke verklaring... om escalatie te voorkomen is in deze specifieke situatie niet direct ingegrepen... maar ervoor gekozen om de rust ter plaatse zo snel mogelijk te herstellen. Na aanleiding van de incidenten die zijn gefilmd... worden gemeente en politie veel gebeld. Het lijkt de afgelopen week niet gelukt om het beoogde aantal vaccinaties te halen. Het ministerie van VWS kondigde dinsdag aan dat het aantal prikken voor deze week vandaag op 400.000 zou moeten staan. Maar na berekeningen van de NOS dat er waarschijnlijk minder dan 300.000 mensen zijn ingeënt, zegt het ministerie dat nu 400.000 te ambitieus is gebleken. Hoe dat komt, kon de woordvoerder nog niet zeggen. De cijfers moeten nog worden geanalyseerd. Morgen wordt daarover meer duidelijk. En dan moet ook blijken of het ministerie blijft bij de verwachting... dat komende week 500.000 mensen worden gevaccineerd. Suriname heeft een eerste partij vaccins ontvangen van het COVAX-programma. dat is een initiatief van onder meer de Wereldgezondheidsorganisatie... om arme landen te helpen bij het verkrijgen van vaccins. De Europese Unie levert daar een grote bijdrage aan. De bedreigde schrijfster Lale Gül stopt met het schrijven over de islam. In Buitenhof zei ze dat iemand die dat wel doet er echt alleen voor staat. Sinds het verschijnen van haar boek Ik ga leven... over het streng islamitische milieu waarin ze is opgegroeid... wordt Gül, die 23 is, bedreigd door moslims... en vanaf tientallen sociale media-accounts. Ze heeft een aantal keren aangifte gedaan. Achterhalen wie de, van wie de bedreigingen komen zou erg moeilijk zijn. Het weer. In het noorden nog wat regen, maar die trekt weg. Minima vannacht tussen 8 en 5 graden.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 Op dit moment zijn ze aan het bergen. Verkeer van Amsterdam naar Utrecht kan omrijden via Hilversum over de A1 en de A27. Helaas gaat dat niet filevrij. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort staat tussen naar de vesting en knooppunt Eemnes 6 kilometer file.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 I'm looking for a guy to play the lead. it's alright. Our eyes connected. nothing's how it used to be. Don't second guess it. Tracking this feeling. Pull focus close up, you and me. Nobody's leaving. En dat gaat niet meer veranderen. Daar is geen middel tegen, niet hier, niet in verre landen. Hey hoe jip, wat kijk je sip, doe je nu al heel je leven. Ze zeggen dat jij ooit een keer je hart hebt weggegeven. En dat ze toen nog volle kracht dat dingen had opgevouwen. En in een doosje had gepropt samen met je vertrouwen. martini, the one no doubt real smooth. Set me on a bender with nothing left to lose. exotic medicine to cure my every ill. need you to hold on. Heaven is a place not too far away.